Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het topoverleg in Den Haag over de asielcrisis is in volle gang. De staatssecretaris van Asiel is met een plan gekomen... die de ruziende partijen in het kabinet weer tot elkaar zouden kunnen brengen. Maar of ze er vanavond uit gaan komen is de vraag, zegt verslaggever Wilma Borgman. Het kan ook zijn dat er misschien nog weer nieuwe variaties... misschien nog een gesprek met, met de landsadvocaat... misschien nog allerlei juridische dingen uitgezocht moet worden. Wij horen nu een scenario waarbij ze vanavond het niet heel laat maken... maar het dan over het weekend heen tillen en eh, dan zeggen... we hebben er echt alles aan gedaan, het lukt echt niet. Misschien lukt het wel, we liggen nog steeds voor de deur. Alle privégegevens van de Franse agent die Nahel van 17 doodschoot... staan in een Frans tijdschrift. De woonplaats, een naam, maar ook een foto van hem... en de plek waar hij met zijn gezin woont, zegt correspondent Frank Renaud. Het Weekblad zelf zegt zijn handen in onschuld te wassen. De privégegevens van de agent circuleren al op internet... dus ze zijn bekend, zegt het blad. En dat blad bericht over wat er in de regio gebeurt... en die agent woonde in de regio. De Franse minister is woedend en eist maatregelen tegen het tijdschrift. Nadat Nahel van 17 vorige week werd doodgeschoten door de agent... waren er dagenlang heftige rellen in heel Frankrijk. En de vakantie begint vandaag in een groot deel van het land. Grote kans dat jij tijdens je vakantie toch even je werkmail checkt... of appjes uit de werkgroeps-app beantwoordt. 70% van de werkende jongeren doet dat, blijkt het onderzoek van FNV. Deel hiervan is bang dat ze iets missen op het werk... en heeft dus last van werkfomo. Onze verslaggever Suzanne Vries vroeg aan mensen op straat of ze dit herkennen. <laughs> Nee, totaal niet. Ik denk eh, andersom dat het werk FOMO heeft van mij. Alleen in, in noodgevallen mogen ze me wel bellen, maar liever niet ik heb wel e-mails beantwoord terwijl ik op vakantie was, ja. En telefoontjes. Ja, ergens dacht ik van, ik ben op vakantie. Waarom zou ik het nu beantwoorden? Dat hoeft ook helemaal niet. Het komt niet op een dag of twee aan. Maar ik heb het toch gedaan. Misschien toch omdat je de verantwoording voelt van dat mensen willen dat je snel antwoordt. Denk goed na voordat je werkdingen gaat doen tijdens vakantie. Want het zorgt in veel gevallen voor stress, zegt de FNV. Het weer zonnig en warm, ook vanavond en vannacht nog. Morgen stijgt bij flink wat zon de temperatuur naar misschien wel 33 graden.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 De top van het kabinet praat over een nieuw voorstel voor de aanpak van de asielinstroom. Volgens Haagse bronnen heeft staatssecretaris Van der Burg een voorstel gedaan voor een pauzeknop voor als het te druk wordt. En het is druk op de snelwegen naar het zuiden. In het midden van het land krijgen scholieren vanaf nu zomervakantie. Het hoogtepunt van de spits is geweest, maar ten zuiden van Rotterdam is het nog erg druk. Daar moet verkeer omrijden vanwege de afgesloten Haringvlietbrug. En het weer, het is nog lang warm vanavond.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 no problem yeah, baby. Cause you're alright, don't it? geluid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, hoor nu overal. Ieder en maal weer. CFM Zandvoort. Though we've not reached the end. We should take some time apart.